In een hoorzitting in de Tweede Kamer zei hij dat de bank niet verder kan gaan dan te praten over een passende beloning, net zoals de Europese Commissie. Welling vindt het te simpel om een percentage te noemen. Als de politiek verder wil gaan, moeten er andere regels komen, vindt de bankpresident. PVV Tweede Kamerlid Hero Brinkman heeft zijn excuses aangeboden aan een medewerker van perscentrum Nieuwspoort. De medewerker voelde zich door het gedrag van Brinkman geïntimideerd. Het Kamerlid erkent dat hij zich in dronken toestand heeft misdragen en heeft daar enorme spijt van. Hij voegt eraan toe dat hij een drankprobleem heeft en dat hij er hard aan werkt om daarvan af te komen. PVV Brinkman ontkent dat hij heeft geslagen. De politie heeft twee jongens van 16 en 18 opgepakt... die worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Gerben Hoeksma... de duivenman van Veendam. Hoeksma kreeg die bijnaam omdat hij alleen maar duivenvoer at. Het slachtoffer werd half augustus dood in zijn woning in Veendam gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf... maar hoe de 65-jarige Veendammer precies is omgebracht is niet duidelijk. Minister Kramer van Milieu schrapt de geluidsnormen voor buitenspelende kinderen bij basisscholen en kinderdagverblijven. Zo wil ze voorkomen dat omwonenden die zich storen aan het geluid van de kinderen en het buitenspelen laten verbieden. In de uren dat basisscholen en kinderdagverblijven open zijn, gelden voortaan geen beperkingen meer voor het stemgeluid. De onderhandelingen over de AOW in de SER zitten muurvast. SER-voorzitter Renoy Kan doet nog een laatste poging om werkgevers en werknemers tot elkaar te brengen. Er zou werk aan een voorstel dat de mogelijkheid biedt om met 65 jaar te stoppen met werken, maar dan voor een lagere AOW-uitkering. Mensen die tot hun 67ste doorwerken zouden de volledige uitkering krijgen. Het weer in het noorden geregeld zon, in het zuiden veel bewolking en wat lichte regen. In de loop van de dag ook daar vaker zon. Het wordt 17 tot 20 graden.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 And I'm just being straight with you. Cause he takes you far up. So you should be on your guard when he thinks you don't ever do. And I your eyes and see with me. What you see is what you get. I know when it. when the chance And love, love on it. Play when it's played around. Yes, I know when it's playing around. What you see is what you get. I show when when the chance of love, love play when it's played around.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 And I wanna let you know that he really ought to go. And you believe in me, cause I care, baby, can't you see with me? What you see is what you get. I know when when the chance of love on it. when he's playing around. Yes, I know Even that he's playing around. What you see is what you get. I show when when the chance of love. Attention. when he's playing around. Ooh, yeah. Now, baby girl, when he does you wrong.